Goedemorgen, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NWS op 3. Donald Trump is weer wakker geworden met een berichtje van de rechtbank. De Amerikaanse oud-president wordt ervan beschuldigd dat hij als leider van een criminele organisatie... de verkiezingsuitslag in 2020 probeerde te beïnvloeden. De staat Georgia klaagt Trump samen met 18 anderen aan. Charging 19 individuals arising from a criminal conspiracy to overturn the results of the 2020 presidential election in this state. Zo zou Trump en de rest medewerkers van stembureaus hebben bedreigd. En er is meer, zegt correspondent Rudy Bauma. Het illegaal leegtrekken van stemmachines om, om stemfraude aan te tonen... wat eh, natuurlijk niet gelukt is. En een cover-up om al deze strafbare feiten te verdoezelen. Vakantiegangers in het zuiden van Frankrijk hebben gisteren snel hun tent of camper moeten verlaten. Er woedt een natuurbrand in de buurt van de plaatsje Saint-André. En je hoort correspondent Frank Renaud. Een camping daar die is volledig uitgebrand. Drie andere campings die werden uit voorzorg geëvacueerd. Ongeveer 3000 toeristen en ook bewoners trouwens, die zijn in veiligheid gebracht. De brand is weer onder controle. De meeste mensen konden vannacht weer terug naar huis of naar de camping. En slecht nieuws als je nu al dagen aftelt naar de feestdagen... om jezelf rond te eten aan chocoladeletters. Die worden deze december een stuk duurder. Verslaggever Jeroen Schutijzer nam een kijkje in een chocoladefabriek. We gaan eerst de mal gaan we op de kop gooien. Hij krijgt dus twee tikken op de mal. En hier ziet u een lopende band met de witte letter eh, S die we dan naar de verpakkingsafdeling sturen. Hoeveel letters maken jullie vandaag? Per dag maken ze ongeveer tussen de 25.000 en 30.000 letters. En die gaan allemaal op? als ik thuis vertel of, eh, of op een verjaardag dat we al eh, aan letters aan het draaien zijn... dan word ik wel eens een beetje vreemd aangekeken. Cacao, 50% duurder suiker 25%, transport 16%, lonen 7% omhoog. U heeft geen leuke boodschap voor Sinterklaas eh, straks, denk ik. De letters die worden net als alle andere producten worden die, eh, ook dit jaar weer wat duurder. Maar dat kan ook niet anders. Ik denk dat u zo rond een dubbeltje 15 cent meer gaat betalen voor een letter. Ook pepernotenlovers gaan meer betalen, want een kilo gaat meer dan 5 euro kosten. Het weer nog. Vanochtend plaatselijk kans op een kleine bui. Daarna wisselen zon en wolken elkaar af. Het wordt iets koeler dan gisteren. 21 tot 25 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Het is Jolanda van der Velde van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden qua verkeer te melden.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 Bad man, take another sip and dance. Two left feet, don't trip and dance. The girl want me, I might give her a chance. Give her a look, she give me a glance. You wore that tight dress just to enhance. You like a bum bum. Never seen you before. Where you come from? You got a fat bum bum. I got a long Johnson. And I would never met you at random. This must be destiny. That's why you're next to me. You feel like ecstasy. This must be destiny, that's why you're next to me. You feel like ecstasy. Who told you bad man don't dance? Who told you gangsters don't dance? Even with a whip on my hip, I dance. Bad man, take another sip and dance. Two left feet, don't trip and dance. The girl want me, I might give her a chance. Give her a look, she give me a glance. She wore that tight dress just to enhance. Touch my forehead, chest, left shoulder, then right side. Pray my brothers are good outside. I know the vibes, I know the vibes. You're the one girl, stop rolling eyes. I find love and it slowly dies. So Lila Pie, don't make my eye cry. Let me hold your controller. I'm not one of these controlling guys. I want you to touch, roll with the girls, damn, and socialize. Enjoy your life. Your backside is so fit, it opens eyes. I know the vibes, I know the vibes. Just cause I'm not jealous doesn't mean I don't care care, that's just not fair. I knew you were trouble, I wasn't prepared. If I were married, this might turn a scandalous affair. Trouble is there, trouble is there, trouble been right there, trouble is there. Trouble gon' find me anywhere, trouble gon' find me, bubble and whiny. Hey. Trouble gon' find me, trouble gon' find me Trouble will find me, trouble will find me. It's okay, girl, bubble and wine me. They want me dead, but don't remind me. Both hands around you, it's not time. Who told you bad man don't dance? Who told you gangsters don't dance? Even with a whip on my hip, I dance. Bad man, take another sip and dance. Two left feet, don't trip and dance. The girl want me, I might give her a chance. Give her a look, she give me a glance. She wore that tight dress just to enhance. If you come close, I'ma explode. Got there carrying a heavy load. Wind your waist in a semicircle. Getting money fast, man's not a turtle. Had to go through so many hurdles. Block so hot like inferno. Had some issues that were internal. Had a mad life, I could write a journal. But I can't lie, I love the journey. Me and the money had matrimony. All the ratchet gal want pattern up. All the posh girl get ratchet for me. If you love me, you clapping for me. If you throw it, I catch it, trust me. girl come from far, even up, sir. I want the best, not come see, come sir. Who told you bad man don't dance? Who told you gangsters don't dance? Even with a whip on my hip, I dance. Bad man, take another sip and dance. Two left feet, don't trip and dance.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 bij een luchtaanval op een druk stadsplein... heeft een lokale arts gezegd tegen Britse en Amerikaanse media. Het is niet duidelijk hoeveel burgers onder de doden waren. De aanklagers in de Amerikaanse staat Georgia hebben oud-president Donald Trump ervan beschuldigd een criminele organisatie te hebben aangevoerd ten einde de verkiezingsuitslag naar zijn hand te zetten. Dat deed Trump met 18 anderen samen, onder wie zijn voormalig privéadvocaat Giuliani. En zonnepanelenbezitters die klant zijn bij energieleverancier Van der Bron gaan een heffing van 10 tot 20 euro per maand betalen. De panelen zorgen op zonnige dagen voor een onbalans in vraag en aanbod.